Ook zijn vrouw en een bevriende ondernemer uit Almere worden vervolgd. Giltay stond al op non-actief. Gisteren werd hij door de politie ontslagen wegens verkwisting van politiegeld aan dure feesten. China ontkent dat het in het geheim olie levert aan Noord-Korea. Volgens Peking houdt China zich strikt aan de sancties van de VN-veiligheidsraad. Onlangs doken satellietbeelden op waarop te zien zou zijn dat Chinese schepen op volle zee overpompen, olie overpompen naar schepen van Noord-Korea. Gisteren twitterde president Trump dat de Chinezen op heterdaad waren betrapt. Een oud-SS'er, die bekend staat als de boekhouder van Auschwitz, moet ondanks zijn hoge leeftijd de gevangenis in. Dat heeft het Duitse constitutionele hof bepaald. De man, Oscar Gröning, is nu 96. Hij ging in beroep tegen zijn straf van vier jaar cel, maar de hoogste Duitse rechter heeft dat nu afgewezen. Vier op de vijf treinreizigers gaven NS het afgelopen jaar een ruime voldoende. 80% gaf het cijfer 7 of meer, zegt het spoorbedrijf. Vorig jaar was het 77%. Volgens NS zijn de mensen tevreden over de nieuwe dienstregeling en over de nieuwe sprinters. Bij een aanval op een koptische kerk in Egypte zijn vijf doden gevallen. Gewapende aanvallers openden het vuur op de kerk in een stad iets ten zuiden van Cairo. Koptische christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van aanslagen. Die worden gepleegd door moslim-extremisten. Het weer van het zuidwesten uit regen en natte sneeuw. In de late middag en vroege avond zou het ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen eventjes wit en glad kunnen worden. Het wordt 1 tot 3 graden. In het weekeinde zacht met 10 tot 12 graden en met regen en veel wind.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 want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. hier op eh, CFM Zandvoort. En niet alleen op eh, CFM Zandvoort, maar ook op de ijsbaan eh, hier in het centrum van Zandvoort. We zijn live op de radio op dit moment vanuit het centrum, zoals ik al zei. Tot 9 uur vanavond zijn we bij je. Met diverse presentatoren, diverse programma's. De eerste uurtje zal ik voor mijn rekening nemen. Mijn naam is Maurice Mulder. En het sneeuwt zo lekker buiten. Dus het klopt helemaal met die ijsbaan. De echte winterwonderland. We zijn begonnen met uh, Pink What About Us. Nu snel door naar Ed Sheeran. Met zijn, uh, ja heet je wel, uh, kan ik wel zeggen, Shape of You.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 Maar er is even wat tussen gekomen. Dus mocht iemand nou inschakelen en zou denken van waar is de winterse 50? Die slaan we heel even over dit jaar. Once I was seven years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. De Winterse eh, 50 bestaat uit de 50 eh, meest eh, belangrijke kerstnummers, decembernummers van dit jaar. Nou, ik kan me zo direct wel verklappen wie op welke plek staat. Maar daarvoor gaan we een klein beetje kerstmuziek draaien. Nu mag het nog. Jingle Bell Rock is dit van Bobby Helms. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. kerstmuziek op uh, eh, of Zandvoort. Als je welke eh, de meest populaire dit was, is natuurlijk uh, Wham met uh, Last Christmas. Dit is uh, Lil Kleine met uh, Krantenwijk. Ik denk dat iedereen die op het ijs wel moet kennen. En zo niet, dan leren ze hem nu kennen. Tot 9 uur vanavond zijn wij live vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan, van je moeder. Mijn jongens likken M voor die dames de poeder. 30k voor de fit, mag gedaan een jongen is geblest, dat ik vaak genoeg voeren. Ik ging slapen met een doos, werd wakker met een ton En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom Ik ging slapen met een doos, werd wakker met een ton Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs je rij Hier wordt je angst bereid, dus maakt geen kans bij mij Ik denk aan mijn kanten het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderrijk. was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar nee voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn krip. We kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen wakker met een ton En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom Ik ging slapen met een douche, zo wit wakker met een ton Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs je rij Hier wordt je angst bereid, dus maak geen kans bij mij Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs je rij Hier wordt je angst bereid, dus Ze geen kans bij mij 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. Ey, op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Ik slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs rij. Hier wordt je angst bereikt. dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kanten. dan eh, kennen ze dit nummer eh, gelukkig wel. Leeuw Kleine met eh, Krantenwijk. Ga luisteren naar een nummer van Dotan. Rustig nummer even. Kijken of de kinderen ook weer rustig kunnen worden. En denk ik voor jullie thuis ook een stuk beter.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 En dat gaan we ook doen met een eh, prachtig nummer van Blur. Blur, een artiest uit de jaren 90. Die heeft eigenlijk maar, ja, zover ik weet, maar één echte hit gehad. En dat is Sang 2. En dat is deze hier op CFM Zandvoort. We zijn live bij je tot 9 uur vanavond hier vanaf de ijsbaan op de Raadhuisplein. beetje hard eigenlijk voor dit uh, thuisdip. Hey, meer Night muziek uh, komt bij uh, de French Prince of Bel Air vandaan. Moeten we allemaal nog wel kennen. En daarna gaan we denk ik weer richting Now deze this tijd. Is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. in West Philadelphia. Born is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, You're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass class? Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright. But wait, I hear the prissy, bourgeois, and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. The plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. seven or eight, and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air. take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways, I didn't know just where to go, where to run, and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop be on top. I got my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. ooh, Honey on her lips is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Three, three, made up. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. Wolf dit met uh, I Got My Mind Made Up. Een van de eh, belovende artiesten van uh, eh, 2018 alweer. Want ze gaan veel nieuwe platen maken en singles maken. verrekte veel te zeggen.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 Op eh, de kabelkrant eh, kunnen we ons ook vinden. op kanaal 40. En natuurlijk op internet www.cfmzandvoort.nl Blijf vanaf de huisbaan zijn we bij je tot 9 uur vanavond. En dan gaan we nou doen met uh, Heide good on paper. is what we pay is dit eh, Westlife met eh, Uptown Girl. Eerlijk gestolen van een eh, andere artiest hebben ze dit nummer gedaan. Hey, tot uh, drie uur ben ik bij. Om drie uur wordt het stokje overgenomen door Rut Jansen en zijn lieftallige vrouw Angela. Die zullen voornamelijk veel eh, top 2000 eh, muziek gaan draaien en eh, hoop vertellen eromheen. Ben ik niet meer. dit is Just... Ik, kan het niet uitspreken. Weet jij dit, Thomas? Wie dit is? Ik zie die Iba's weer. Ik laat die Just Silvio? checken ze weer. Ja, Just Silvio. Ride or die. Standaard procedure. Boze ogen van de buren door de waggies die we huren. Houd, hou je peekje bij je, want ze blijft berichten sturen. Naar Charlotte, naar alle piraten en soldiers achter muren. Naar Charlotte, naar alle gevallen soldaten in de strijd. Hoef me dit voor niet te checken, want ik weet hij is bereid. Om te knallen, om te vallen voor die money in de strijd. Ben bekend in elke buurt buurt elke trap en elke wijk Rijd door daar ben je met me nog bijna snitch, niks had geen dromen om te rappen, maar wat dromen over priks Ben gekomen om te cashen, verder hoeft je misschien niks Kan geen concurrentie zien, ik laat die rappers in de mist Rijd door daar Ben je down om te doen wat je moet doen Voor je family, je homies en je doekoe Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe Rijd door daar Ben je down om te doen wat je moet doen voor je family, je homies en je doekoe Blijf je bij me tot de tijd of ben je loesoe komt en goes Ik dobbel op en pak shows Spent alleen maar op mijn family Kan ik ballen op hoes Mijn vader noemt me Youssef En mijn moeder noemt me Joost Jij noemt mij Silvio Die ene met die enge flow Let it go Je favoriete rapper is niet op mijn level Sla vrouwen aan de haak En ik heb niet deze hengel Ik was nachten aan het werk In de kitchen met die mengel Trappen linkerbaan of in de straten aan het rennen Straatmentaliteit gaat me nu zakelijk blessen Soms moet ik zakelijk dressen Ik moet wat anders overkomen Zet de puntjes op de i Dat gaat me later weer belonen Je moet money gewoon je Grap je hoeft me niet te kronen Rappers zijn niet origineel precies alleen klonen Kan het zelf niet geloven wat me alles is overkomen Ik blijf rennen voor mijn dromen die ik heb en mattie Ik zit met Esco deze zomer in een dikke waggie Rijd door die Ben je down om te doen wat je moet doen Voor je family, je homies en je doekoe Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe Rijd door die Ben je down om te doen wat je moet doen Voor je family, je homies en je doekoe Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe Ja, kan er niks aan doen. Uh, speciaal omdat onze uh, programmaleider hier nog is. is een, eh, een van zijn eh, favoriete nummer. Maar ik denk ook van de kinderen op het ijs. Dit is Je Broer. Met Kind van de Duivel. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. weer mijn laatste is Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis Ik hoef geen speech, speech Ik hoef geen bloemen, bloemen Gooi drank en drugs over mijn kist, kist Alles wat ik wou in het leven was dit Fuck it Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis Nou, ik vind het eigenlijk wel eh, mooi zo, eh, deze muziek. Zo direct vanavond eh, vanaf 7 uur zou je hem zeker weten nog een keer voorbij horen komen bij Thomas de Jong. Die van 7 tot 9 gaat draaien. Zo direct om, 5, om 3 uur neemt Ruud Jans het stokje van me over. Maar eerst gaan nog luisteren naar Selena Gomez. There's a heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth, water make me too.